Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het gaat er fel aan toe in Den Haag. Premier Rutte zit midden in een moeilijk debat over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen daardoor. Veel partijen in de Tweede Kamer willen dat hij opstapt, maar hij vindt zelf dat dat niet nodig is. Waarom treed je dan niet af? Ik heb gezegd de conclusies zijn hard en pijnlijk. In de afgelopen jaren zijn heel veel dingen eh, niet goed gegaan. Mensen in Groningen zijn hard geraakt. Het is ook niet vreemd dat zij zich onveilig, boos eh, en in de steek gelaten voelen. Ik trek me dat ook persoonlijk eh, zeer aan. Eh, maar ik heb absolute overtuiging dat ik wil onderdeel zijn van nu de weg voorwaarts om deze dingen ook uit te voeren. De kans dat de Tweede Kamer hem weg gaat sturen is niet zo groot. Waarschijnlijk willen de regeringspartijen dat hij blijft. Ridwan Taghi heeft een nieuwe advocaat. Nadat zijn vorige advocaat Ines Wesky werd opgepakt, zat hij zonder. En zijn nieuwe is Michael Ruperti. Die zegt tegen het AD dat hij vindt dat iedereen recht heeft op een advocaat. Tegen Taghi wordt levenslang geëist voor drugshandel en zes liquidaties. In bijna alle natuurgebieden is het nu verboden om een barbecue aan te steken of een vuurtje te stoken. Door de aanhoudende droogte is het te gevaarlijk. Eén vonkje is al genoeg voor een brand. Dus is de brandweer daar nu ook extra scherp op. Natuurbranden verspreiden zich vaak snel en zijn onvoorspelbaar... wat het blussen ook moeilijk maakt. En de warmte de komende dagen zorgt ook voor uitdagingen op festivals. De organisaties bereiden zich daarom voor. Op Best Camp Secret wordt er dit weekend gezorgd voor gratis water en zonnebrand. En zondag treedt Bruce Springsteen op in Landgraaf. En Mojo, de organisatie achter dat concert, fixt daar extra schaduwplekken. Het weer, graadje of 23 is het, met in het noorden en het westen nog volop zon. In de rest van het land is het iets bewolkter. Morgen wordt het met 25 graden ietsjes warmer.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 A6 Muiden-Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad een half uur vertraging door een aanrijding. Op de A7 Zaanstad-Horen bij Avenhoorn 10 minuten oponthoud. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Watergaasmeer en Amsterdam Slotenvaart een kwartier verdraging. En het is druk op de A10 tussen Osdorp en Durgerdam richting Volendam. Daar ook ruim 20 minuten vertraging. De N502 Burgerbrug Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Volendam en de Koentunnel. Daar is namelijk een hevige brand.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 En ook is de aanpak van criminaliteit te versnipperd in Nederland. Het kabinet reageert later op de bevindingen. Rijke Nederlanders doen vaker aan belastingontwijking. Dat zeggen inspecteurs in verslagen die Follow the Money heeft ingezien. Het gaat om vermogens- en winstbelasting. En Lionel Messi gaat in de Verenigde Staten voetballen. Verschillende media melden dat hij bij Inter Miami aan de slag gaat. Het weer nog, een mix van zon en wolken. Morgen is er ook veel zon en dan is het iets warmer dan vandaag.